Clemens Peters met het NOS Journaal. Kankerorganen om de zaak en dreigt op essentiële gegevens over kankerpatiënten niet meer ter beschikking te stellen van de site. KWF Kankerbestrijding betreurt de gang naar de rechter en zegt in gesprek te willen met NFK. De site kanker.nl is in 2014 opgezet om een overzichtelijk platform te creëren voor kankerpatiënten en andere belangstellenden. In New York heeft een man van 56 levenslang gekregen voor de moord op een jongetje in 1979. De zesjarige Ethan Pats verdween op de eerste dag dat hij alleen naar de halte van de schoolbus mocht lopen. Zijn lichaam werd nooit teruggevonden en de zaak kreeg veel aandacht in Amerika. Ethan was een van de eerste vermiste kinderen van wie een foto op melkpakken werd gezet in de hoop op informatie. In 1983 riep de Amerikaanse president Reagan de dag van zijn verdwijning uit tot Nationale Dag van de Vermiste Kinderen. De expeditie van de Nederlandse poolreiziger en journaliste Bernice Notenboom is op de Noordpool aangekomen. Ze gaat onderzoek doen naar de sneeuwlaag op het ijs, samen met de ruimtevaartorganisaties NASA en ESA. Die gaan opnamen maken vanuit de lucht. De reis naar de Noordpool is voorspoedig verlopen, maar Notenboom maakt zich zorgen over de staat van het poolijs. Volgens haar is er veel oud ijs verdwenen. De Amerikaanse oud-president George Bush senior ligt al sinds vrijdag weer in het ziekenhuis met een milde longontsteking. Volgens een woordvoerder maakte de 92-jarige oud-president het goed, maar blijft hij nog opgenomen om aan te sterken. In januari lag Bush ook al met een longontsteking in het ziekenhuis. Dat duurde toen meer dan twee weken. Bush was president van 1989 tot 1992, toen hij werd verslagen door Bill Clinton. Het weer. Het is verhelder vannacht en in het binnenland gaat het op veel plaatsen licht vriezen.